Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Republikein Midding in New Hampshire gewonnen. Dat melden Amerikaanse media op basis van voorlopige uitslagen. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. In New Hampshire is nu ruim de helft van de stemmen geteld. Daarvan zou 38% voor Romney zijn, 24% voor Paul en 17% voor Huntsman. De vierde plaats is voor Rick Santorum of Newt Gingrich. Beide hebben ongeveer 10% van de stemmen. Rick Perry, de gouverneur van Texas, staat op 1%. Vorige week won Romney ook al de eerste voorverkiezing, die in Iowa. Zijn overwinning in New Hampshire komt niet als een verrassing. Hij was gouverneur in de buurstaat Massachusetts en voerde een grote campagne. In de peilingen stond hij al maandenlang ver voor. In zijn overwinningsspeech richtte Romney zich niet tot zijn republikeinse concurrenten, maar direct tot president Obama. Hij wekte daarmee de indruk dat de republikeinse voorverkiezingen een gelopen race zijn. De volgende voorverkiezing is in South Carolina op 21 januari. Bij een brand op een Koreaans visserschip dat bij Antarctica ligt zijn drie bemanningsleden omgekomen. Het Zuid-Koreaanse schip kwam vannacht in de problemen en is nu aan het zinken. Twee andere schepen hebben 37 bemanningsleden kunnen evacueren. De drie omgekomen vissers waren in hun slaapkamer, konden niet worden gered. Het ongeluk gebeurde in de Rosszee waar vorige maand ook een Russisch schip in de problemen kwam. Door het vele ijs in de zee bij Antarctica konden andere schepen de bemanning pas na 12 dagen bereiken. Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond legt dit jaar zijn functie neer. Dat maakte hij bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. In zijn speech zei Jacobs dat het een zwaar jaar is geweest. De Helmondse burgemeester moest een jaar geleden een paar weken onderduiken met zijn vrouw vanwege doodsbedreigingen. Die zouden afkomstig zijn geweest uit het illegale drugscircuit. Ook kreeg Jacobs in 2011 kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad en legde een grote brand een theater in Helmond in de as. Het weer vannacht bewolkt, een graad of 6 is het.